10 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland loopt achter in Europa bij de overgang naar hernieuwbare energie... en het terugdringen van CO2-uitstoot. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. Het wordt volgens het Planbureau een enorme opgave... om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen. Jaarlijks zouden zo'n 300.000 huizen van het aardgas gehaald moeten worden. Ook moet de landbouw drastisch hervormen... omdat daar nog te veel vervuilende stoffen worden uitgestoten. De Amerikaanse acteur Burt Reynolds is overleden. Zijn bekendste rollen speelde hij in de jaren 60 en 70... onder meer als bandit in de film Smokey and the Bandit. Ook speelde hij in The Cannonball Run, Boogie Nights en Starting Over. Het waren vooral actiefilms waar Reynolds in speelde... waarin hij vaak zijn eigen stunts deed. De acteur kreeg in de jaren 90 een Emmy Award. Ook won hij een Golden Globe en kreeg hij een ster in de Hollywood Walk of Fame. Burt Reynolds overleed aan een hartaanval. Hij is 82 jaar geworden. Tientallen studenten bezetten een deel van een gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze voeren actie voor betere huisvesting voor internationale studenten. In de stad is een groot tekort aan woningen. Vooral buitenlandse studenten kunnen lastig een huis vinden. Met de bezetting eisen de studenten onder meer dat er van lege kantoren studentenkamers worden gemaakt. De studenten willen de hele nacht in het gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen blijven. Steeds meer mensen laten hun tienerkinderen vaccineren tegen de meningokokkenbacterie, meldt Nieuwsuur. Tot augustus 2018 gaat het om ruim 5400 inentingen, tegenover 1900 vorig jaar. Aanleiding is het stijgende aantal besmettingen. Het aantal sterfgevallen dit jaar staat op 16. Vanaf oktober dit jaar krijgen alle jongeren die 14 jaar worden de vaccinatie aangeboden. Een besmetting met de meningokokbacterie, die van mens op mens overdraagbaar is... kan leiden tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. Het weer later vanavond en vannacht nieuwe buien. Morgen trekken de buien naar het oosten weg en vanuit het westen nu en dan zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend is het op de meeste plaatsen droog.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 Een muzikale rondreis over de wereld en non-stop. Ja ja, zoveel energie zit er in dit programma. We beginnen met nieuwe werkjes. Eh, de zomer is voorbij. Eh, ik heb het horten en stoten, ben ik op doorgekomen. Maar eh, nieuwe, qua nieuwe werkjes dan wel, zwaar. Maar eh, de nieuwe werken stromen weer binnen. En deze week dan zijn we gegarandeerd van vier nieuwe albums. En volgende week ook. Ja, dat kan ik nu overklappen. verklappen. Edmund, Moon Lopez eh, met zijn nieuwe album. Ik kan de titel helaas niet uitspreken. Mijn Engels is gewoon te slecht hiervoor. Ehm, dat, daar beginnen we mee. En daarna krijgen we Anastasia, Anastasia, ja ja, met Songs for Souls. En zij is op piano. Goed, um, de playlist kan je terugvinden op peacefulradio.info. Maar eerst Edmund Lopez. This is Shoshana Michel, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit. To learn more about my music, please visit my website at www.shoshana, S H O S H A N A, music.com.